Want leren tijdens de lockdown was niet makkelijk. Ik denk dat ik zelf zeg maar niet echt mijn best heb gedaan, omdat ik snel afgeleid. Als ik thuis les kreeg, was ik vooral op mijn telefoon. En dat is dus eh, bij elk eh, persoon wel... Eh, aanwezig, denk ik. De middelbare scholen waren 19 weken lang helemaal dicht. Er wordt 5,8 miljard uitgetrokken om de achterstanden weg te werken. Die kunnen scholen inzetten voor extra docenten, bijles of huiswerkbegeleiding op school. Het lijkt erop dat maar vijf Afrikaanse landen dit jaar een coronavaccinatiegraad halen van 40 zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Een belangrijk probleem voor Afrikaanse landen is het grote tekort aan injectienaalden. In heel Afrika zijn zo'n 77 miljoen mensen volledig gevaccineerd. Dat is 6% van de bevolking. Een Britse zakenman is medeschuldig aan de dood van voetballer Emiliano Sala, bijna twee jaar geleden. De Argentijn voetbalde bij Nantes en maakte een transfer naar Cardiff. Het vliegtuigje waarmee hij naar Cardiff vloog stortte in zee. Sala en de piloot overleefden dat niet. De man die nu is veroordeeld had de vlucht georganiseerd. De piloot had geen vergunning om zo'n vlucht te maken. En hij mocht ook niet s'nachts vliegen. Maar de zakenman zette hem onder druk om toch te gaan. Twee Roemenen stonden vandaag voor de rechter in Den Haag voor oplichting met huurhuizen en kamers. Ze zouden honderden mensen hebben wijsgemaakt dat ze een mooi appartementje of huis in de aanbieding hadden. Gwendolyn kan erover meepraten. Ze reageert op een kamer in Utrecht en krijgt een Engelssprekende dame aan de lijn. Enthousiast maakt ze twee maanden huur en borg over. In totaal 1400 euro. Ze had me beloofd de dag daarna alles in orde te maken en mij een bericht te sturen als de sleutels was opgestuurd. En dat is al nooit gebeurd. Ik moest er zelf al heel veel achteraan appen. En elke keer zei ze van ja, het komt eraan. En toen voelde ik al dat het niet meer goed zat. Toen had ik al heel veel spijt eigenlijk. Ik was wel heel boos vooral. Het is natuurlijk zo lastig om een kamer te vinden. En daar maken zulke oplichters gewoon misbruik van. En dan nog het weer. Het wordt een heldere nacht. De temperatuur daalt naar een graad of 8.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 Then senses failure, and I sleep, I sleep, I sleep. So soundly. with forests. I've seen you surrounded by blue mountain shore like pebbles encased with a crystal glaze. Now I have arrived, so no more, no more of this dark shit. I just want to tune in. falling, shaking me loose like I need to crawl. Out of my window and into the hall where I am speechless. I'm an old Dr. Pepper game. I just want to join in. Now Something is calling, shaking me loose, like I need to crawl out of my window into the hall where I'm speechless. van uh, Wolfcoat en Eponemus. Dat eh, begon eh, deze uh, tweede uur van uh, Alternative FM. Maar dit keer onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want dat is de komende twee uur de hoofdmoot. Dus dat betekent alleen maar Noord-Hollandse dingen. Ehm, zowel uit de hoofdstad zelf als uit de provincie. Want dat is het, eh, dit kwam uit eh, de hoofdstad, uit Amsterdam. En ehm, deze band eh, bestaat al een lange tijd. En Census Failure, dat is een, ja, een nummer wat ze niet zo lang geleden hebben uitgebracht. hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Panda aan Waar met, met de nieuwe single. Dat nummer dat heet Black. You may smile branden. Dat eh, had ook al een eh, bepaalde reden. Ehm, dit was uh, Juliette met raamkozijn. Um, bovendien, zij komt morgen met, met nieuw materiaal. Volgens mij met, met een heel album. Dat heet Naakt door de stad. En wellicht zal deze single ook eh, daarop eh, te vinden zijn. Bovendien, uh, eh, Juliet, die kennen we onder de naam Julia Schellekens. En zij heeft ook met Sam, Sam en Julia hebben ze ook nog een aantal nummers uitgebracht. En die hebben we hier ook wel eens laten horen. Maar dat was meer Engelstalig. Daarvoor hoorde je Joey Vriend. En Joey Vriend die heeft ook net als bijvoorbeeld... Uh, Mummies Tree zijn materiaal uitgebracht op het King Forward Records label. Um, bovendien, ook hij was eh, toen te zien op die welbevaamde dag in oktober op de 8e in de Piers in Volendam eh, bij het eh, tienjarige jubileum van, van King Forward Records. En daarvoor hadden we er nog één. daar hadden we er nog één. dat was Panda aan Waar met Black. die band die was zo halleluja in de gloria... dat ze ineens 3FM airplay hadden gekregen dat ze ineens vergaten dat ze ook nog een, eh, ja, een, single eh, moesten uitbrengen. En dat, eh, dat gebeurde ook op dezelfde dag. Zo'n beetje dat ze dus die airplay hadden. Ja, uiteindelijk heb ik hem maar meegenomen in het overzicht van de nieuwe releases bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want ach, zo dat ben ik dan ook weer niet. Um, zo dadelijk eh, gaan wij eh, ehm, in ieder geval een begin maken met eh, wat, wat gaat komen. Want we hebben live muziek. Alleen Nevin die had wat, ja, wat moeite om door het verkeer heen te komen. Dat krijg je in Amsterdam, want het kan nog wel eens moordend druk zijn. Maar inmiddels is ze dus wel al in de studio. Ehm, we gaan het straks allemaal meebeleven. Nu even nog niet. Eerst even nog iets anders. Want als je ook op de 3 voor 12 website heb gekeken, de 3 voor 12 Noord-Holland website dan wel te verstaan, eh, heb je al een artikel kunnen lezen van eh, collega Benny van der Plank. En die is hier ook eh, nog een keer geweest, een maandje of drie terug alweer. En hij had een heel verhaal over de, ja, de EP van Lisa Low over de Garden Wall... Eh, die zij eh, in een van de, de Amsterdamse ja, creatieve torens heeft eh, laten horen. Ik geloof ergens aan de andere kant van het ei. Ik meen dat het het, oude Shell-gebouw is. Wat, wat daar heeft haar EP e gepresenteerd. En, en, nu we het toch over, die, over de Garden Wall hebben... laten we dan ook maar meteen de titeltrack van dat album er even bij pakken. Lisa Low. to your own self Distinguish you from everyone else Your mind, it might get triggered But you won't be was not meant for me, then maybe save me the misery. But I thought maybe this Did the world from you, would have made a difference? I opened my heart, now I think of it all. Maybe that is what me. But I thought maybe this time, move on and life. then maybe all it was was just a remedy. Ja, dus uh, deze uh, sterrenweldering die volgende week haar EP ehm, e gaat uitbrengen. Met eh, deze single is dat niet. Want dit is de meest verse ehm, single. Maar volgende week zal er ook bij het aantreden van het, de nieuwe EP ook nog iets komen. Eh, een nieuwe single. En dat is dan de opvolger voor deze Remedy. En daarvoor hoorde je ehm, niets anders dan Lisa Low. Die ehm, ook een EP heeft over The Garden Wall. Heet dat, eh, dat album. Of het EP. Want het is een, eh, een, EP e met een aantal tracks. Geloof een stuk of vijf. Dus in dat opzicht gaat dat helemaal goed komen. Ehm, ja, nou zat ik eventjes te kijken. Want ik moest op een gegeven moment voor het volgende uur... moest ik al wat klaarzetten. Bijvoorbeeld van Joetta Zoetelief. Ehm, die had een EP uitgebracht. Maar ik heb zo'n mooi systeem van meneer Verdonschot. En ik zie in één keer alleen maar nulletjes. Alleen maar nulletjes van de audiobestand. Dus ik denk dat op een, een of andere manier dat hij dat niet converteert. Dus dan moet ik zo direct weer de VLC Media Player erbij pakken. En dan vreet hij het wel. Ja, wat, eh, wat zeg jij? Ik heb het eh? gewoon stuk gemaakt ik heb helemaal niks stuk gemaakt. Want eh, hoe kan het dan te bestaan eh, dat deze het dan gewoon wel doet, hè? Want eh, dit is gewoon een album wat binnenkort gaat komen. Harlem Lake en The River. teach you if you need things they you if you never En Fair Enough, dat eh, is uh, alweer eh, nou ja, de tweede single. En het moet gaan komen van een tweede EP. Ehm, we maken een beetje haast. Straks gaan we natuurlijk ook even met Nevin praten. maar eerst gaat ze toch iets spelen. Welkom, Nevin. Hallo. Hallo. Ehm, want er is een EP van jou onderweg. Dus, dus dat is ook de reden waarom we je hebben gevraagd. Eh, niet zo lang eh, geleden heb je ook een, eh, een nieuwe single uitgebracht. Je eerste. Yes. Ehm, en ik... ja, we zijn nieuwsgierig. En dat is ook eh, de reden waarom we je gevraagd hebben... om eh, bij deze speciale 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf eh, te komen. Want we hebben al daar op, op de website van 3 voor 12... het nodige al, aandacht al aan besteed aan de nieuwe single. ben benieuwd met welke twee nummers je gaat komen. Want we doen het even in dit blokje twee nummers. Dus vertel, welke ga je doen? Ik ga als eerste Non Existent Springs eh, spelen. Ja. Mijn eerste single die dus net uit is. En mijn tweede eh, nummer is Backseat Show. En die komt 19 eh, november uit. Oké, dus dat is nog vrij snel. Ja. Ehm, goed, we beginnen dus met Non Existent Springs. Saw you stopped And I'm never gonna miss you, never gonna let you walk like that. The pathway of endings, the pathway of your broken strings. I call disturb your present time with the one you now call mine. Is it my fault that I want to let the alcohol speak her? I don't deserve to get nagging the entire night Made you drool your pretty eyes Lost my ass from counting in Mistakes that just keep circling Can you give a mother two For finding that you've been a fool Existence brings. springs of way it's been Is there a part of you that wants to klinkt natuurlijk totaal anders als we ehm, eh, van de single. Eh, veel bombastischer is de single, maar deze is heel erg ingetogen. Ehm, we gaan het zo hebben over, eh, over het ontstaan. Want dat is natuurlijk, natuurlijk wel al meteen wat opvallend is. Hè? Want met een akoestische gitaar en de singleversie... daar zit dan een wereld van verschillen. Dus gaan we over naar het tweede nummer. En dat is... Backseat Show. Oké. evil night, I look over, take it slow. And may I sit in the backseat, still have control over you. Sky is wide. and so I never said that I would come I never said that I would go I never said that I would fall back into the same backseat Sweet Show was dat eh, van uh, Nevin. We gaan eh, straks in het tweede uur even een nette introductie doen. Want nu moest het eventjes om in ieder geval even het eerste blokje van twee te halen in het eerste uur. Dat is ons gelukt. Maar zo dadelijk komt er nog een blokje van twee. En dat zal zijn. Zo rond half tien. Dus dan weet Marcus ongeveer van... Nou, ik heb nog wel even pauze. Dus dat eh, komt mooi uit. Ehm, maar eerst gaan we nog even muziek eh, draaien van vorige week. En wellicht dat we meenemen in het eh, releaseoverzicht van de band oktober. De Tati Di Meo en Te Weinig. Te weinig gesopen, te weinig gekreund Het glas leeg gedronken, nooit was het genoeg Te weinig vertrouwen van al die vrouwen Te weinig geshowen, te weinig gesteund Te weinig open, te weinig geleund De stad uitgespeeld, de klokken verzet De zon op zien komen, maar toch alleen in bed world over Ik hoef even niks Me, myself en I Op de bank met Netflix Te weinig de reden dat ik altijd meer back to life. But his heart is a no man's land. His heart is a no man's land. Ash and stone. And he wonders, will she ever come back home? Where did she? call die vandaag is uitgekomen. En hij heeft het eh, best wel slim gedaan. Uh, Sven Ros, want eh, hij heeft me dat vanmiddag nog uitgelegd. Want ik, ik heb gevraagd of hij toevallig in de uitzending wilde komen. Maar hij is bezet tijdens deze uitzending. Dus dat gaat, gaat hem niet worden vanavond. maar goed, hij was een van de mensen die meegedaan heeft bij de koperen corona van een paar weken terug. In september zelfs. Eh, is hij geweest. En toen heeft hij eh, ook eh, het een en ander uit de doeken gedaan... wat betreft deze single No Man's Land. En zoals gezegd, op donderdag brengt hij zijn werk uit... en dan valt hij toch weer op. Want de meeste mensen vinden Spotify erg interessant... om op die playlistjes te komen. En Sven doet daar dus niet aan mee. Nou, dat vind ik al helemaal lekker heerlijk. Want die, die denkt, ja dag, ik heb er allemaal niet zoveel zin in. val ik tenminste op. we hebben er nog één. En deze dame gaat volgende week haar album uitbrengen...